Turkse premier Erdogan over een nieuwe grondwet zijn de afgelopen avond na de gewone parlementsverkiezingen, waarbij zijn acht partij iets meer dan de helft van de stemmen kreeg. De grootste oppositiepartij, de niet-religieuze sociaal-democratische CHP, komt uit op ruim een kwart van de stemmen. De rechtse nationalistische actiepartij haalde met 13% als laatste en derde partij de kiesdrempel. Erdogan hoopte voor de verkiezingen op een tweederde meerderheid, omdat hij eigenhandig de grondwet kunnen wijzigen. Nu heeft hij de steun van andere partijen nodig. De grondwet stamt uit 1980, toen toen Turkije nog een dictatuur was. Duizenden aanhangers van Erdogan vierden feest bij het partijkantoor in de hoofdstad Ankara. Ze zongen neuzen als Turkije is sopje. Veel Turken zijn Erdogan dankbaar voor de sterke groei van de economie. Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Perez en op de westelijke Jordaanoever met de premier van de Palestijnse autoriteit. Nederland en Israël zijn belangrijke handelspartners en Nederland draagt ook bij aan de economische opbouw van de Palestijnse gebieden. Autocoureur Jensen Button heeft de grote prijs van Canada gewonnen. De Britse van McLaren profiteerde in de laatste ronde van een fout van de Duitser Sebastian Vettel, die de hele race op de kop had gereden. Vettel haalt wel de leiding in het klassement. Tijdens de race op het circuit Gilles Villeneuve viel er veel regen. De wedstrijdleiding moest de race vanwege de regenval zelfs stilleggen. Na een onderbreking van twee uur konden de coureurs weer verder rijden. Het weer bewolkt en af en toe regen, ook overdag bewolkt en regenachtig.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 with me But daddy boy get too free Alone with me Sexy boys are please Don't be so shy baby But daddy boy get too free You are the America, America, America, America, to me.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 Stond. Zou je doen als ik ging voor jet lag it's midnight. Zandvoort voor ook op internet. www.zfmzandvoort.nl is like a waterfall flowing in the night Life is like a river Flowing in some way You want feeling? You gotta Guys the rules. So that's the one affair That's what I wanna do

Hey, hey, hey, this good she's the one that sees me cry. I've been waiting for her day and night. And now my lady is around. Can to the is something you can buy Ain't got nothing to do with love and mind fit is to do with time I'm just you 是你。 Stop! 70 When I lost my two front teeth in 1970 through 1989 Some was what I was, young and wild Moving to the i high school made me